Volop drukte dus bij de teststraten, zoals bij de RAI in Amsterdam en bij Ahoy in Rotterdam. En wij gaan lekker uit vanavond. Vanavond om 12 uur? Ja. ja. Waarheen? Naar Annabel. In Rotterdam, zegt ja. Hey, en heb je het er dan voor over, die rij? Jawel. Ja. Feestje in, eh, in, de stad, dus eh, ga ik toe. Leuk. Door een storing stonden mensen soms wel twee uur in de rij. Testen voor je vakantie kan vanaf volgende week. Woensdag kan je een afspraak maken via testenvoorjereis.nl. Alle testen die in juli en augustus worden afgenomen zijn gratis. Zo'n test heb je in veel landen nodig als je nog niet volledig bent gevaccineerd. In Bunschoten worden hekken neergezet bij een rotonde. Er zijn ook al camera's geplaatst. Maandag was het daar een chaos na de winst van Nederland op Noord-Macedonië. Er werd vuurwerk afgestoken en agenten werden bekogeld. De gemeente wil dat dat komend weekend niet nog een keer gebeurt. En waarschijnlijk heb je dit soort teksten wel eens gehoord als je s'avonds naar huis fietst. Deze geluiden komen uit een tunneltje in Tilburg. Daar wordt iedereen vanaf nu uitgescholden of nageroepen. Een idee van Lieke die zich inzet om straatintimidatie te stoppen. Want het gaat niet vanzelf over. Ik vind het nogal wat dat we van vrouwen en meisjes vragen om zich daar maar eh, overheen te zetten. Dat, dat is echt de omgekeerde wereld. In de tunnel moeten vooral daders zich aangesproken voelen in de hoop dat ze hun gedrag aanpassen. Het weer vooral in het westen regenachtig. Vannacht neemt de regen wel wat af. Morgen tussen de 18 en 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. In Noord-Holland is eh, de A4 Amsterdam-Den Haag dicht bij Hoogmade vanwege een ongeluk. Tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade staat het stil over 7 kilometer. Vanaf knooppunt Burgerveen, als je nu vanuit Amsterdam aankomt, kan je het beste de A44 kiezen.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 maar volgens Blok zijn grote afnemers daar nog niet aan toe. Het nieuwe kabinet moet vervuilende industrie gaan helpen met vergroenen... zoals het omschakelen naar waterstof en windenergie. Dat vinden VVD en CDA. De ANWB meldde vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer veel files. Rond half vijf stond er ruim 600 kilometer. Het werd onder meer veroorzaakt door een gecrashed vliegtuigje naast de A50 bij Apeldoorn. En het weer, wat regen of wat regen. Vannacht is de graad of 12. Morgen kans op stevige buien.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 Cause broken dreams won't pay your bills at all. I heard it was the wrong things I get right. I'm blaming all the monsters in my mind. With stories from outside these prison walls. Cause even if we hopeless, we know that this will hurt tomorrow.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 Vol ongeloof, sta ik langs de lijn, wat wordt hij dan gewoon? Kleine jongens die gedragen zich als prof, willen kosten wat het kost. Niemand naar de toren staan Tien achter en gedragen zich als prof. En dat maakt die jongens prof limonade voor de toon.